Carmen Verheul met het NOS Journaal. NRC Media is verkocht aan het mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens huidige eigenaar De Persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media is eigenaar van NRC Handelsblad en NRC Next. De ondernemingsraad en de redactieraad van de twee kranten stemden gisteren met de overname in. NRC Media zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaren. De persgroep moet van de Nederlandse mededingingsautoriteit een deel van zijn kranten afstoten, omdat het marktaandeel anders te groot wordt. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is terecht. Ze is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar opgepakt nadat ze was herkend van het internationaal opsporingsbevel. Het meisje werd vrijdag opgegeven als vermist. Ze had een brief achtergelaten voor haar vader en 3500 euro aan contant geld opgenomen. Laura Dekker wilde solo de wereld rondzeilen, maar de rechter bepaalde anders. Het weer en het verkeersalarm zijn ingetrokken, maar automobilisten wordt toch nog wel op het hart gedrukt alert te blijven en de weers- en verkeersinformatie voor vertrek te raadplegen. En spoorbeheerder ProRail roept reizigers op om ook de komende dag niet de trein te nemen als dat niet noodzakelijk is. Op Schiphol zijn 500 veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Veel vluchten zijn in verband met de sneeuw geannuleerd en veel vluchten liepen vertraging op. In Los Angeles is de Amerikaanse filmactrice Brittany Murphy overleden, vermoedelijk aan een hartstilstand. Ze was 32 jaar. Murphy brak door met films als Clueless en Eight Mile, waarin ze de vriendin van rapper Eminem speelde. Ze heeft bijna 40 films op haar naam staan en ook was ze een van de stemmen in de animatiefilm Happy Feet.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 You're as cold Winter. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in